Dit familielid weet nog niet precies hoe het met hem gaat. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat vanaf een afstand te beluisteren. Maar ik begreep, hij heeft tegen zijn opa gezegd... ik ben niet gemarteld, hij is 6 kilo afgevallen. Eh, eh, dus hij is op zich goed behandeld, heeft hij gezegd. En hoe het echt met hem gaat, dat, eh, ja, dat, dat, zullen we, dat zal de toekomst moeten leren. Ja, nu net is er een foto naar buiten gebracht waarop je hem ziet knuffelen met zijn ouders. Alfie Engel is in Israël geboren, maar kreeg versneld een Nederlands paspoort vanwege zijn Nederlandse opa. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen Faisal U. Hij wordt ervan verdacht dat hij twee mannen heeft doodgeschoten in een McDonald's in Zwolle. Mijn collega Bo Heijmensen vertelt wat er toen gebeurde. Faisal U is opgestaan om drinken te gaan halen aan de balie. En op dat moment knapt er iets in zijn hoofd, zo verklaart hij later. Hij loopt vervolgens op de twee broers Ali en Hussein af... zet zijn bestelling eerst rustig neer en schiet ze doelgericht met elf kogels dood. Na de schietpartij brak er paniek uit in het restaurant. Faisal U zou nog 100.000 de euro's te goed hebben van één zoon van een van de mannen. En het gaat behoorlijk hard met een inzamelingsactie voor een vissersboot. Die kwam vorige week vast te zitten op een zandbank bij Zandvoort aan zee. Na allerlei pogingen is het nog niet gelukt de boot los te krijgen. Dus ligt het schip nog steeds vast op een plek vlakbij het strand. Het lijkt me niet echt leuk voor de mensen van wie die boot is. Maar ja, het ziet er natuurlijk schitterend uit in dit licht. Mooi, maar ook wel droevig voor de mensen die erin zaten. Je denkt een klein bootje, maar toch zakt hij weg door de stroming. Heel triest. Want ik denk dan, oh, die mensen zijn gewoon hun boot kwijt. Het is waarschijnlijk een inkomstenwinning. Ja, dat laatste klopt. De dochter van de schipper maakt zich zorgen... want haar vader kan nu inderdaad niet vissen. Zij is die inzameling gestart. In een paar dagen is er al meer dan 35.000 euro opgehaald. Het weer, let op, het kan nog steeds glad zijn op sommige plekken en mistig. Als die mist weg is, komt de zon tevoorschijn, maar het blijft fris. En komende nacht gaat het opnieuw vriezen. Ook morgen een frisse dag en het wordt weer bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. In het noorden van het land rond het IJsselmeer en in het zuidwesten van het land komt nog dichte mist voor. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum een kwartiertje vertraging door 5 kilometer file. 10 minuutjes op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel, 4 kilometer file daar. En 10 minuten op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid, 4 kilometer file.